Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens stopt. Jacobine Geel zegt dat ze ziek is geworden van de bestuurscrisis. Ze wordt door een aantal collega's beschuldigd van machtsmisbruik en intimidatie. Daar waren mijn collega's van Nieuwsuur achter gekomen. De afgelopen jaren was er sprake van allerlei sluimerende conflicten. dat speelde rondom de voorlaatste voorzitter, maar ook rond de huidige voorzitter Jacobine Geel. En de afgelopen maanden zijn al die conflicten toch stevig geëscaleerd... en hebben geresulteerd in een serie klachten die vooral zien op Jacobine Geel. In een brief schrijft Geel dat ze is geraakt door de beschuldigingen... en de situatie nu als onveilig ervaart. Maandag is er een spoedvergadering en gaan ze checken hoe het nu verder moet met het Mensenrechtencollege. Tandartsen reageren niet blij op het plan van het kabinet... om de tandartsenopleiding in te korten van 6 naar 5 jaar. Tandartsen zeggen tegen RTL Nieuws dat veel nieuwkomers nu al te weinig ervaring hebben... en daardoor soms verkeerde inschattingen maken... en dat patiënten bijvoorbeeld sneller worden doorgestuurd naar de kaakchirurg... waardoor de zorg vastloopt. Het kabinet wil de opleiding inkorten omdat er de komende jaren veel te weinig tandartsen zijn. En goed nieuws als je deze zomer op een camping in Frankrijk staat. De boodschappen daar worden namelijk tot 10% goedkoper. Omdat de overheid een afspraak heeft gemaakt met zo'n 75 grote bedrijven. Dat doen ze om de strijd aan te gaan met de inflatie. Het gaat om honderden producten zoals pasta, kippenvlees en olie. En de festivalzomer is nu echt begonnen. Vandaag ging Best Cap Secret van start. En de komende weken staan er elk weekend meerdere gepland. Onze verslaggever ging vandaag de straat op om te checken hoe bij jongeren hun festivalzomer eruit ziet. Vorig jaar had ik best wel weer meer dingen gepland staan. Ik denk misschien ook doordat het allemaal net weer kon en zo. Dat je even weer zo'n piek had van oh we gaan weer. Ja ik ga naar wat minder festivals want het geld zit net wat strakker. Vorig jaar ging ik weet je ook naar Latin Village. Maar ik ben toen ook naar het Reggae Festival gegaan en andere dingen. Maar eh, ik heb nu geld voor één festival. Het is wel allemaal gewoon duurder geworden als je er ook nog op kamers woont en papsje, en mams die sponsoren niet heel erg, dan is het soms wel een taai inderdaad. Vanwege de verwachte warmte zijn er op festivals extra schaduwplekken gemaakt. Zijn er meer waterpunten en is er ook gratis zonnebrandcrème. Het weer, ook vanavond is het nog lang warm. Morgen zelfs een paar graden erbij. Dan op sommige plekken dus 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A10 West voor de Koentunnel richting Den Haag. Voor de Koentunnel, zoals gezegd, staat een file van 3 kilometer en de vertraging is een kleine 10 minuten.